moet met het NWS Journaal. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland overtuigend gewonnen. In de Kuip in Rotterdam werd het 4-1. In groep A zijn nog twee kwalificatiewedstrijden gespeeld. Frankrijk won in Parijs met 4-1 van Bulgarije. Luxemburg verloor met 1-0 van Zweden. Daardoor is Oranje op dit moment koploper op doelsaldo. In groep H won België met 4-0 van Bosnië-Herzegovina. De VS heeft Rusland nu officieel beschuldigd van computerhacks bij de Democratische Partij. Die hacks zijn bedoeld om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden, schrijven de Binnenlandse Veiligheidsdiensten in een gezamenlijke verklaring. In augustus werden persoonlijke gegevens online gezet van honderden politici en medewerkers van de Democratische Partij. Een maand eerder lagen duizenden e-mails van hooggeplaatste democraten op straat. Volgens de veiligheidsdiensten moeten de hacks zijn goedgekeurd door de top van de Russische overheid. In de Amerikaanse staat Florida zitten inmiddels ruim een miljoen huizen zonder stroom door de orkaan Matthew. Die raast nu langs de oostkust van de VS. Matthew kwam eerder over Haiti, waar de hulpverlening nu op gang komt. Een Amerikaans marineschip is onderweg naar de getroffen gebieden met hulpgoederen. Het dodental in Haiti door de orkaan is volgens persbureau Reuters opgelopen tot bijna 850. Vooral in het zuidwestelijke deel van het land zijn veel doden gevallen. In één stad zou 80% van de huizen zijn verwoest. Duizenden Nederlanders die dit weekend van of naar Griekenland willen vliegen... komen mogelijk in de problemen door een staking van Griekse luchtverkeersleiders. Die zijn van plan van morgenavond tot en met maandagavond het werk neer te leggen. Ook later in de week willen ze staken... omdat ze niet worden betrokken bij plannen van de Griekse regering... om de luchtvaartautoriteiten te hervormen. Het weer vanavond is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen breekt in de loop van de dag de zon door. Het wordt dan zo'n 14 graden.